Raymond Seré met het nms journaal De Syrische stad Aleppo ligt voor de derde dag op rij zwaar onder vuur. Gevechtsvliegtuigen voeren zware bombardementen uit op delen van de stad die in handen zijn van rebellen. Vooral het oosten van de stad wordt beschoten. Bij de bombardementen zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 25 mensen omgekomen. Inwoners noemen het de zwaarste aanvallen van de afgelopen dagen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Washington zijn vier vrouwen omgekomen. Ze werden neergeschoten op een make-up afdeling in een winkelcentrum in Burlington. De schutter is gevlucht. Zijn motief is niet bekend, maar de politie denkt niet dat de dader lid is van een terreurbeweging. Hartpatiënten van het Erasmus MC in Rotterdam hebben meegedaan aan een medisch wetenschappelijk onderzoek zonder dat ze toestemming hadden gegeven. Uit onderzoek van de NRC blijkt dat 141 mensen zijn geopereerd met een nieuwe methode waarvan de artsen nog niet wisten hoe veilig die was. De patiënten hadden last van een hartritmestoornis. Ze werden geopereerd met een katheter met aan het einde een bevroren ballon. Volgens de krant moeten proefpersonen officieel tekenen dat ze akkoord gaan met een medisch wetenschappelijk onderzoek. En dat is niet gebeurd. Volgens deskundigen is dat in strijd met de wet. Een lang verloren gewaanschilderij van de Nederlands-Britse schilder Lawrence Alma Tadema is teruggevonden in het BBC-televisieprogramma Antic Roadshow. De Britse variant van Tussen Kunst en Kitsch. In 1913 was het schilderij voor het laatst gezien tot een achterkleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar het doek uiteindelijk naar het programma bracht. De aflevering van Antic Roadshow wordt morgen uitgezonden op BBC One en dan wordt ook de waarde van het doek onthuld. Het doek is na de vondst gerestaureerd en door het Fries Museum toegevoegd aan de tentoonstelling over Alma Tadema die op 1 oktober opent. En dan het weer. Het wordt een zomerse dag. Er is veel zon, weinig wind. 22 tot 24 graden. Morgen zelfs nog wat warmer en vanaf maandag koelt het iets af. Dit was het NLV. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij de afrit Bunschoten 5 kilometer en verderop 3 kilometer bij Barneveld. En richting Amsterdam bij Muiden-Oost 5 kilometer door werkzaamheden met een half uur vertraging. Daar is namelijk de hoofdrijbaan het hele weekend dicht. En op de A27 Breda richting Gorkum staat na een ongeluk tussen Hank en Gorkum nog 8 kilometer.